Uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Duitse vliegverkeer is vandaag zwaar ontregeld door stakingen. Om middernacht legt het personeel van het vliegveld Keulen-Bonn het werk neer. Als het goed is gaan ze om 10 uur vanochtend weer aan de slag. Op andere vliegvelden, waaronder dat in Frankfurt, het top twee na grootste van Europa, beginnen vroeg in de ochtend stakingen die tot in de middag zullen duren. Tot de stakingen is opgeroepen door de Duitse ambtenarenbond, die voor dit jaar 6,5% loonsverhoging eist. De werkgevers noemen dat onaanvaardbaar. Ze willen niet verder gaan dan 3,3% meer loon. Het aantal doodstraffen is vorig jaar met 28% gestegen, dat zegt Amnesty International. Volgens de mensenrechtenorganisatie zijn er in 2011 zeker 676 mensen opgehangen, onthoofd of op een andere manier geëxecuteerd. Vooral in het Midden-Oosten nam het aantal executies toe. Zo werden in Iran minstens 350 mensen ter dood gebracht, onder wie de Iraans-Nederlandse Zara Bahrami, die werd beschuldigd van drugsbezit en staatsgevaarlijke activiteiten. De VS executeerde 43 mensen veel minder dan tien jaar geleden. Van China zijn geen cijfers bekend, maar Amnesty vermoedt dat daar meer mensen zijn geëxecuteerd dan in alle andere landen bij elkaar. Volgens de organisatie zitten nog bijna 19.000 mensen in een cel te wachten op de uitvoering van hun doodvonnis. De Art Schenk Awards voor beste schaatsers van het jaar zijn toegekend aan Stefan Groothuis en Irene Wust. Ze werden afgelopen seizoen allebei wereldkampioen. Wust bij het allround schaatsen en Groothuis op de sprint en op de 1000 meter. De prijzen werden in Amsterdam uitgereikt op het schaatsgala waarmee het seizoen traditioneel wordt afgesloten. Vorig jaar won Wust de Art Schenk Award ook al. Bij de mannen ging de prijs toe naar Bob de Jong. Het weer, eerst nog helder, later nevel en plaatselijk mist. Minimaal rond 3 graden. ochtends eerst grijs, daarna zonnig.